Vorige week was er bij Voorschoten een groot ongeluk... waarbij een intercity ontspoorde. Na het bergen van de treindelen moet het spoor nog worden hersteld... want er is een boel kapot, zegt ProRail. Kapotte bovenleiding, bovenleidingsportalen zijn weggeslagen... het spoor is beschadigd, dwarsliggers zijn kapot... dus we moeten moeten dat allemaal weer eh, goed gaan maken... om het treinverkeer daar weer veilig te kunnen laten rijden. Waarschijnlijk rijden er volgende week weer treinen tussen Leiden en Den Haag Centraal. In Frankrijk is een meisje van zes om het leven gekomen tijdens een paasmis. Dat gebeurde toen ze een twee meter hoge houten kruis op haar hoofd kreeg. Het drama speelde zich af op een woonwagenkamp. Volgens Franse media was het meisje in een tent aan het spelen waar ook het kruis stond. Het is nog onduidelijk hoe het ding op haar hoofd viel. Het lage belastingtarief van 9% op bijvoorbeeld eten en concertkaartjes... werkt niet op de manier waarop het zou moeten werken. Blijkt uit een onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. Het lage belastingtarief werd ooit ingevoerd om te zorgen... dat mensen met een kleine portemonnee toch rond konden komen. Het leven wordt door zo'n laag btw-tarief wel goedkoper voor arme mensen... maar het blijkt dat rijke mensen er pas echt beter van worden. Die geven meer uit en hebben daardoor ook twee keer zoveel voordeel... van zo'n laag btw-tarief. En lekker knuffelen met honden tegen de studiestress. Studenten van de Universiteit in Middelburg krijgen elke maand een paar viervoeters op bezoek. Daar zijn deze leerlingen blij mee, zeker tijdens de examenweek, zeggen ze tegen Omroep Zeeland. Ehm, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Zeker gewoon tijdens deze drukke periodes die we nu hebben, voor alle studenten eigenlijk. Dus ehm, ja, heel fijn. It's, uh, you know, calming and nice. Het knuffelen met honden was een idee van de studenten zelf. Twee van de honden zijn van docent Sanja. Zij zegt dat de honden het ook fantastisch vinden. Krijg je nog het weer? Vanavond wat meer bewolking en kan het ook gaan regenen. Morgenochtend eerst nattigheid, smiddags weer vaker zon. Het waait opnieuw wel hard en het wordt een graad of 14.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 Eli Hotel met daarop ook All Las Vegas is het commercieel meest succesvolle album van Emmylou Harris tot nu toe. het favoriete album van de maand. Het blijft een genot om naar de songs van Eli Hotel te luisteren. Maar het blijft ook een genoegen om naar het album van de maand te luisteren...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 Het is een krachtig nummer over verder gaan en jezelf vinden na het einde van een relatie. De Radio Company vertolkt het. cover van deze week. De uit Engeland afkomstige Laura Aston met haar versie van Seven Lonely Days. Country muziek uit alle windstreken. Janie Kirk is zonder twijfel een van de meest populaire vocale entertainers van Schotland, die de meeste muziekgenres bestrijkt. Gespecialiseerd in country en easy listening. Let Me Be There is haar visitekaartje voor vandaag. wherever you go and wherever you may wander light. Surely you know that I'll always want to be there. Just a hold in your hand and stand by to catch you when you fall. Seeing it through in everything you do. Oh, let me be there in your morning.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 Alle drie de vrouwen werkten verder aan soloprojecten en andere persoonlijke doelen. Cornfields or Cadillacs is de eerste song. it gonna be cornfields or Cadillacs, subway rails or railroad tracks, slow bar swing, five lane fast track, dirt road, blacktop? Girl, don't look back, there's a farm boy in the rearview mirror with a trembling lip and dust bowl tears. He says, You gotta chase your dreams or chase me. What's face me. Jammer blijft het wel dat de Canadese formatie Farmer's Daughter niet meer bestaat. Die woorden zetten kracht bij met Colin, All Your Cowboys en de prachtige uitvoering van Son of a Preacher Man. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. I Saw the Arkansas biedt meer sfeer dan definitieve uitspraken. Aangezien Dylan Earl een kenmerkend geluid neerzet dat wordt bepaald door zijn opmerkelijke stem. Pedalsteelgitaar en aanzwellende pianorollen combineren op meeslepende wijze met zijn rijke diepe bariton. Stay. knipoog naar icoon Willie Nelson. Het voelt als een song die hij geschreven heeft of opgenomen. Dat doet verder niets aan van de kwaliteiten van Channing Wilson die het vertolkt. I ain't been but on fishing I ain't ever been drunk on booze. And I don't go to work chasing hundred dollar bills. baby, I ain't no fool for you. If that sounds a little bit suspicious, baby, it's because I'm telling lies. If you were looking for the gods on his tree. That sky you're standing underneath is blue. Baby, I'm crazy over you. I ain't ever slept a night in Georgia. I ain't ever stood out in the rain. I don't go crossing no lines I ain't supposed to. And I've never felt an ounce of pain. If that sounds a little bit suspicious, maybe it's because I'm telling lies. If you were looking for the God's his truth, that sky you're standing on love's honesty. That sky you're standing underneath is blue. Baby, I'm crazy over you. Baby, I'm crazy over you. Baby, I'm crazy over you. in de Spotlight. Spotlight. give this love whatever it takes yeah, I could watch you name the stars for hours Tracing shapes in heaven with your hand if your life is clover field of flowers I'll put all I got down to buy the land Swing a hammer, climb a ladder Come on, darling, it don't matter Baby, I'd do anything for you in the making. I can't wait to find out High Valley is terug met een zesde studioalbum Way Back. De plaat is een project met 13 nummers dat vol zit met het kenmerkende geluid van de band, maar ook groei laat zien. De eerste song was Whatever It Takes, nu nog de titelsong. Way back in the blue jean days, back when summer was forever and forever was a day way. Way back in the bed seat, I shot of heaven shining down on the shotgun side, yeah. dust on the back of your Dodge in the dark. Way back chasing first time feels. One headlight playing, one hand on the wheel. Way back, way back, take a long way summer on the side of the track Maybe in the middle of the Colby Acuff's mix, waaronder Western White Pines... van ouderwetse verhaal en krachtige stem... neemt je mee naar een onbekende plek van eerlijke country. Acuff groeide op met het luisteren naar allerlei soorten country... van bluegrass tot outlaw country. big old breath and I head into that sunset. It's the only way I know to let go of all my hurries and my worries and the way that my head gets. So I take off and ride to the western white pines. So high they almost touch the sky hit that Rocky Mountain line. My weary soul unwinds, only home is on my mind. Cross that divide, I get a feeling deep inside. Over time, I've come to find the heart of me resides in them western white pines. Everything that I can't take just fades away in this beautiful landscape. It's painted on my mind, I hear singing in the leaves, gentle whispers in the trees, and I'm right there. When I close my eyes in the western white pines, so how they that Rocky Mountain line. My weary soul unwinds, only home is on my mind. Cross that divide, I get a feeling deep inside. Over time, I've come to find the heart of me resides in them western white pines. to sandy beaches and easy ocean breezes. Well, I can't really blame them. Brother, all I need is Western white pines. How they almost touch the sky. I hit that Rocky Mountain line. My weary soul unwinds. Only home is on to find the heart of me resides in them western white pines. Over time, I've come to find the heart of me resides in them western white pines. Na twee uur ben ik toe aan mijn tweede kop koffie. En Boot Peña sluit zich daarbij aan. Tot volgende week. Dag. smile Squeezing and hugging just before breakfast Then fool around for a while But now I hate waking up each morning That yellow sunrise turned to blue I'm gonna need a second cup of coffee To start my day without you I've been sitting my coffee away.